8 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS. Door de FBI ondervraagd over het gebruik van een privé-e-mailadres... voor zakelijke mails die ze stuurde als minister van Buitenlandse Zaken. Haar campagneteam benadrukt dat de ondervraging niet onverwacht kwam... en er geen aanleiding is om te denken dat ze vervolgd gaat worden. Clinton wil zelf niets over de ondervraging zeggen. Juristen denken ook niet dat er een strafzaak komt. De ondervraging zou er eerder op duiden dat het onderzoek door de Amerikaanse justitie wordt afgesloten. De e-mails zijn voor Clinton een lastige kwestie in de presidentscampagne die ze zo snel mogelijk achter zich wil laten. Haar tegenstander, Trump, gebruikt de zaak om haar aan te vallen. Volgens hem laat het zien dat ze niet vertrouwd kan worden. De politie erkent dat mensen die de politie willen bellen soms lang in de wacht staan. De wachttijd kan voor het nummer 0900 8844 oplopen tot 20 minuten. De AD schreef vanmorgen dat er geregeld tips verloren gaan doordat bellers vanwege de lange wachttijden ophangen. Volgens de krant komt de slechte bereikbaarheid onder meer door onderbezetting en ziekteverzuim bij regionale servicecentra. Aanvankelijk ontkende de politie het verhaal vanochtend, maar nu erkent de politie het probleem. Er komt een nieuw computersysteem en dat gaat gepaard met kinderziektes. Verder wordt er volgens de politie aan gewerkt om het ziekteverzuim omlaag te krijgen. Op Wimbledon is titelverdediger Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld. De Amerikaan Sam Querrey, de nummer 41 van de wereld, was in vier sets te sterk. Voor Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is het de eerste verloren partij... na 30 gewonnen partijen op Grand Slam toernooien op rij. Het weer. Vanavond nemen de buien af en klaart het op. Het koelt af tot zo'n 11 graden.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 Met misschien wel eh, de zomerhit van 2016. Eh, Je weet het nog niet. Maar als ik zo naar buiten kijk is het alles behalve zomer. Alvero Soler. Met Sofia, de nummer 22 van deze week. Over een klein half uurtje gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. En dan een kwartiertje later eh, zijn we aangekomen aan de top 3 van eh, deze week. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Blijf dan gewoon luisteren. Tot 5 eh, uur zijn we bij je. Met de heetste hits van Europa. Maar eerst krijgen we van mij een kleine resume van de eerste helft van de lijst... die we al wel en niet hebben gehad pen en papier erbij als je het eh, wil weten. Nummer 40 van deze week was uh, Birdie met Keeping Your Head Up. Op nummer 39 staat Duke de Man met Ocean Drive. 38, 10 gezakt deze week is Rochelle met All Night Long. Major Lazer samen met Nylon Light It Up staat op 37. Eh, Nieuw binnengekomen op 36 is Sam Veld samen met Lucas en Steve... featuring Wolf met A Summer On You nummer 35 is eh, Jess Lynn met 1 God Far To Go. En Lucas Gray met Mama Z is nieuw binnengekomen op 34. Eh, op 33 vinden we dan Meu met Final Song. En David Guetta met This One's For You vinden we op 32. Op 31 staat de laatste nieuwe binnenkomer Selena Gomez met Kill 'Em With Kindness. En op 30 vinden we Chainsmokers met Don't Let Me Down. Ellen Walker met Faded staat op nummer 29 en op nummer 28 staat Tuyamo met Drop That Low. Op nummer 27 99 Souls met The Girl Is Mine. En op 26 Megan Trainer met No. Op 25 G-Eazy, en met Me, Myself and I. En op 24 vinden we dan Dubs met eh, Angel. Op 23 staat Mike Posner, Arthur Capil en Pizza.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 So every lonely night I sing this song. I hate you. I Hate You, I Love You van Ganesh samen met Olivia O'Brien. De nummer 19 eh, van eh, deze week. We gaan eh, door met de nummer 17, wat ik al eerder heb uitgeroepen als de, de zomerhit van 2016.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 En ehm, daarvoor hoorde je DNC de nummer 17 met eh, Cake by the Ocean. Hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen... eerst een uh, kleine resume van de laatste 10 nummers. Want ik heb er weer een paar overgeslagen. En denk nou, wie stond daar nou? Ik ga het je vertellen. Op 20 vonden we 21 Pilots met Stressed Out. Op 19 Genessa met Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You. Op nummer 18 Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Prachtige zomerse plaat. En op 17 dan uh, eh, DNC, Cake by the Ocean. Op nummer 16 Ellie Golding, Something in the Way You Move. En op nummer 15 Pink met Just Like Fire. 14 is in handen van eh, Dua Lipa met Harder Than Hell.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 Een van de negen zittenblijvers is eh, deze nummer 9, James B met Best Fake Smile. En daarvoor hoorde je eh, Charlie Poet met Wank Holloway. Hey, wij gaan naar de nummer 8 toe. In plaats die zes weken in de lijst staat, vier plaatsen gestegen, Ariana Grande. Eh, deze week Ariana Grande met eh, Interview. Into het is half vijf geweest, tijd voor... Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. Je nieuwe reizen en de hits waar je De Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, de Nederlandse top 40 ga ik je vogelvluchten met je doornemen... die op dit moment eh, gepresenteerd wordt. En die kun je natuurlijk niet luisteren omdat je naar ZFM luistert. Dat eh, begrijp ik wel weer. op nummer 40 in de Nederlandse top 40 staat eh, Jonas Blue met eh, Fast Car. Nummer 39 is Mr. Polska samen met Teske met het nummer Samen nieuw binnengekomen. Op nummer 34 is Janique met Feel the Love met de Sam Veld edit nieuw binnengekomen. Op 32 staat Chester samen met John Legend met Summer Nights, ook een nieuwe binnenkomen. En op 29 is ook nieuw binnengekomen Time Flies met Once in a While. DNC Cake by the Ocean staat op 28. Eh, op nummer 23 staat 21 Pilots met Stressed Out. Op nummer 20 vinden we dan Cheat Codes met Sex. Eh, Fifth Harmony Work From Home staat op nummer 19. En Harder Than Hell van Dua Lipa staat op een 18e plaats. Ariana Grande met Interview staat op een 16e plaats in de Nederlandse top 40. En Adele met Send Me Your Love op een mooie dertiende. Na de top 10 dan, Dior samen met Elvis Crespo uh, voert de top 10 aan met Bailar. Op nummer 9 Enrique Iglesias met Duelle El Corazon. Op nummer 8 staat eh, Vice met Hey. David Guetta, This One For You op 7. Sia met Cheap Thrills op nummer 6. Galantis met No Money op 5. This Is What You Came For van eh, Calvin Harris en Rihanna vinden we op een vierde plaats. Op een derde plaats staat Kungs vs. Cooking on Three Burners met This Girl. En Drake samen met uh, Wizkid en uh, Kyla met One Dance staat op nummer 2 dus. En op nummer 1, het is eigenlijk al eh, geen verrassing meer. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door met de Europese top 40 en dat doen we met de nummer 7 van Sigala is dat. Give Me Your Love met het prachtige stemgeluid van eh, John Newman en uh, Nile Rodgers.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 Ik ben benieuwd wanneer die in de lijst komen. Maar eerst is deze eraan de beurt. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Chili Peppers. Dark Necessity is de nummer 5 eh, van vandaag, van deze week in de Europese top 40.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 I wanna save it, save it for later. The taste of i am a I'm a giver. It's only nature, I live for danger. nummer 4 van eh, deze week. Ariana Grande met eh, Dangerous Woman. En dan zijn we toegekomen aan de top 3 van eh, deze week.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 too much. You hate me now. blijven zitten in hun eh, zevende week. Haley Steinfeld samen met DNC met de prachtige Rock Bottom. De nummer 3 dus eh, van deze week. Geven ze ook de hoogste notering van eh, nummer 3. Terwijl dat was Wassenaar hier van de cd-speler aflikken. de laptop van Hans, sorry. De laptop van Jannie, het is maar net hoe je het ziet. Gaan wij ons opmaken voor de nummer 2 van deze week. 12 weken lang in de lijst. Hoogste notering was nummer 2. En eh, helaas eh, vorige week ook op 2. Eh, dus blijven zitten. Een van de ne negen zittenblijvers van deze week. Dit is Willy William met Ego op nummer 2 hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Nog een kleine acht minuten ben ik bij je. En dan zal ik een stokje overdragen aan Hans Wassenaar. Met Zandvoort eruit door. mijn eerste nummer 2 dus. moi qui est le plus beau, Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. weet wel dat het prachtige nummer 2 is voor eh, Willy William met Ego. Mijn uh, Franse taal is eh, nooit zo goed geweest. Hey, we gaan de nummer 1 draaien van deze week. Een plaat die acht weken pas in de lijst staat.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 Oh nee, hand staat in mijn nek te hijgen. Dat was het. Naast bestaat een, naast staat virtuele DJ. zijn we helemaal klaar voor het volgende programma. Dit was Justin Timberlake, Can't de Feeling. De nummer 1 van deze week en vorige week en die week ervoor en die week ervoor.